uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Oud-FBI-directeur James Comey heeft toegezegd dat hij voor een senaatscommissie zal getuigen... naar aanleiding van zijn ontslag bij de FBI. President Trump ontsloeg hem vorige week... en sindsdien heeft Comey niet in het openbaar over zijn ontslag gesproken. De republikeinse voorzitter van de commissie zegt dat hij hoopt dat er vragen zullen worden beantwoord... over het plotselinge ontslag van Comey... President Trump heeft erkend dat hij Comey onder meer heeft ontslagen vanwege het onderzoek naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. De politie van Rotterdam heeft bij sollicitaties allochtonen voorgetrokken. Allochtone kandidaten kregen volgens het AD extra punten, waardoor ze eerder een baan bij het korps konden krijgen. Een woordvoerster van de Rotterdamse politie heeft tegenover het ANP bevestigd dat dit inderdaad is gebeurd en dat het niet had gemogen. De korpsleiding gaat de regels nog een keer intern uitleggen. Nog steeds is niet duidelijk wie de presidentsverkiezingen in Iran heeft gewonnen. De huidige relatief gematigde president Rouhani en de conservatieve geestelijke Raisi zijn de belangrijkste kandidaten, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. De opkomst bij de verkiezingen is zo'n 70 zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De stemlokalen in Iran bleven veel langer open dan gepland, omdat er lange wachtrijen stonden. Zo'n 40 bezoekers van een vakantiepark op Texel konden vannacht niet in hun vakantiehuisje slapen vanwege een chloorlek in een zwembad. Het bad op het park in Koksdorp werd gistermiddag ontruimd toen bleek dat er zo'n 3000 liter chloor was vrijgekomen in een technische ruimte van het zwembad. Niemand raakte gewond, de oorzaak van het chloorlek is nog onduidelijk. De Belgische biercultuur staat na jaren lobbyen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het gaat niet om het bier zelf, maar om de cultuur eromheen. Volgens de Vlaamse minister van Cultuur was het de vraag hoe de cultuur aan de VN-organisatie kon worden uitgelegd. Voor ons is de biercultuur evident, maar je moet die ook kunnen uitleggen aan een Zuid-Koreaan of een Namibiër.